Uur van der Linde met het NOS-journaal. De Pakistaanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistaanse man raakte zwaar gewond na een val... en tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem gepasseerd zijn zonder te helpen. De beschuldigingen komen van twee klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. Een van de passanten, een Noorse klimster, zei eerder al dat zijn dood niemands fout hij overleed op een van de gevaarlijkste stukken van de route. Bij een winkel in Rotterdam is voor de tweede avond op rij een explosief afgegaan. Gisteravond laat veroorzaakte een explosie brand bij de winkel in Charloes. Niemand raakte gewond. Vrijdagavond waren de ramen al gesneuveld bij een ontploffing. In en rond de stad zijn dit jaar al meer dan 100 explosies geweest. De zaken houden vaak verband met drugshandel. De Eiffeltoren in Parijs is gisteren twee keer ontruimd geweest na een bommelding. Beide keren was het vals alarm. Rond de middag kwam de eerste bommelding binnen. De toren werd ontruimd en de omgeving werd afgezet, maar hulpdiensten vonden niets. S'avonds om half acht werd de toren opnieuw gesloten omdat er een bom zou liggen, maar ook nu werd er niks gevonden. Rond negen uur was de attractie weer open voor publiek. Gisteren was de drukste zaterdag op de Europese wegen tot nu toe in de zomervakantie. Dat meldt de ANBB. Vorige week stond er op de Route du Soleil 1000 kilometer file. Gisteren was dat 1200 kilometer. Daardoor stonden mensen soms urenlang vast. Ook in Duitsland bij München en Zwitserland bij de Gotthardtunnel liepen mensen vertraging op.